Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De NAVO, of dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Carter gezegd. De troepen zouden nodig zijn om landen als Estland, Letland en Litouwen te beschermen tegen de eventuele Russische agressie. De Baltische staten hebben de NAVO gevraagd om extra aanwezigheid in hun land. Het zou gaan om ongeveer 4000 militairen die wisselend in de Baltische staten en Polen gelegerd zouden kunnen worden. De VS zou de helft van de militairen voor zijn rekening nemen, de Europese bondgenoten de andere helft. De onderzoeksraad Integriteit Overheid onderzoekt of binnen het Openbaar Ministerie in Limburg sprake is van een angst- en afrekencultuur, meldt de website in Limburg. Onder meer de hoofdofficier en de pakketleiding worden doorgelicht. Aanleiding vormen de meldingen van een officier van justitie en een medewerkster beleid en strategie. Beiden zijn verwikkeld in een arbeidsconflict, maar willen daar in de openbaarheid niets over zeggen. college van procureurs-generaal zegt het signaal serieus te nemen en op korte termijn in gesprek te gaan met de onderzoeksraad. Nederlandse F-16's worden nauwelijks ingezet boven Syrië. Ze missen daarvoor de benodigde communicatieapparatuur, schrijft het Nederlands Dagblad. De gevechtstoestellen hebben alleen gewone radioapparatuur aan boord... terwijl ze moeten kunnen communiceren via satellieten. Zonder satellietcommunicatie zijn de piloten afhankelijk van militairen op de grond. En voor zover bekend zijn die daar nauwelijks in Syrië. Het probleem kwam aan het licht tijdens een bezoek van Kamerleden... aan de basis waar de Nederlandse F-16 staan. Er komt een zorgverzekering voor dak- en thuislozen... hebben het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afgesproken. Gemeenten gaan dak- en thuislozen actief traceren... en ze van een postadres voorzien... zodat ze in aanmerking komen voor een verzekering. Ook komt er een regeling voor ex-gedetineerden. Ook die krijgen, als ze de gevangenis verlaten... voortaan een zorgverzekering. Het weer, vannacht valt er wat motregen en is het een graad of 8.